Het meisje kreeg een hartritmestoornis en ademhalingsproblemen. De vrouw werd al eerder verdacht van mishandeling van haar zoontje... maar dat leverde niets op, vertelt verslaggever Roel Pauw. Nee, het ontbreekt aan bewijs eh, dat er eh, toe leidt... dat zij veroordeeld zou kunnen worden voor betrokkenheid bij de slechte conditie... waarin dat jongetje kwam te verkeren. er zijn wel bijzondere omstandigheden, maar eh, hard bewijs dat zij daar mee te maken heeft gehad is er niet. En daarom wordt ze voor dat feit vrijgesproken. Ja, de rechter heeft de vrouw dus wel veroordeeld voor poging tot moord op haar dochtertje de vrouw was arts. Volgens de rechter wist ze heel goed waar ze mee bezig was. Flink schrikken van een knal in een portiekwoning in Den Haag vannacht. Explosieven hebben daar veel kapot gemaakt. Zo sneuvelden er ruiten. Ook moesten bewoners van twee huizen naar buiten... omdat er niet ontploft vuurwerk in het portiek lag. Er raakte trouwens niemand gewond. is ook niemand opgepakt. In Houten in Utrecht komt een avondklok voor katten. Tenminste, de gemeente roept inwoners op om hun katten de komende maanden s'nachts binnen te houden vanwege het broedseizoen. Volgens de gemeente zijn heel veel vogels al aan het broeden en zijn ze daardoor extra kwetsbaar. En hondenbaasjes wordt gevraagd hun beestjes niet los te laten lopen in mogelijke broedgebieden. En misschien komt er eindelijk een eind aan alle complottheorieën en geruchten over de Britse prinses Kate. Voor het eerst sinds haar buikoperatie zijn er bewegende beelden van haar opgedoken. In een video van dit weekend is ze lachend met prins William te zien bij een boerderijwinkel. En daar wordt nu volop over geschreven. Maar deze Londenaren interesseert het niet echt. I niet say I'm, relieved. Um, I don't really kind of get involved or um, I'm too concerned with kind of the monarchy's <laughs> whereabouts if I'm honest. But um, I mean if she's well fantastic. I have no feelings about that at all, afraid. <laughs> it's neither here nor there whether she's out and about or not, really. Het weer in het noordwesten wat regen, maar op veel plekken piept de zon er ook wel even door vandaag. 12 graden op de Wadden, 17 in Limburg. Morgen wat meer zon en het blijft lekker. 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 9 kilometer file tussen Akersloten, en Knoop het Velzen door bergingswerkzaamheden op de A22. Beverwijk richting Velzen bij de Velzen-tunnel. Er was een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file vanaf Knopend Beverwijk. Op de A10 Watergaasmeer Koenplein tussen Afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam West 10 minuten vertraging. 20 minuten op de A10 Watergaasmeer, de Nieuwe Meer tussen Knoop Koenplein en Knoop de Nieuwe Meer. 8 kilometer file. Het eh, wegdek is daar in heel slechte toestand. De linkerrijstrook kan nog wel dagen dicht zijn. En 197 Heemskerk richting Beverwijk tussen de Plesmanweg en Velsenoord 3 kilometer file.